ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlands hulpschip dat onderweg was naar Gaza is onderschept door Israël. De boot was onderdeel van een internationale vloot met tientallen schepen en honderden opvarenden. Zij worden opgepakt door de Israëlische marine, vastgezet en het land uitgezet. Zo ging het eerder ook al bij andere schepen, vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Maar dat gaat nu waarschijnlijk allemaal iets langer duren. En dat heeft te maken dat het hier vandaag Yom Kippur is. Dat is een dag waarop eigenlijk het hele land plat ligt. Eh, je mag vandaag zelfs geen auto rijden. Dus ook rechtbanken, gevangenissen, noem maar op. Alles ligt hier stil. Daardoor zal het waarschijnlijk dus iets langer duren... voordat de opvarenden van de hulpvloot weer thuis zijn. Jongeren die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal... en daardoor zijn blijven zitten met een studieschuld, kunnen zich melden. Jeugdombudsmannen willen weten om hoeveel mensen het gaat... en hoeveel schuld ze hebben opgebouwd bij Ome Duo. De jeugdombudsvrouw in de regio Rotterdam legt uit... wat dat toeslagenschandaal te maken heeft met studieschulden. Jongeren probeerden hun ouders te helpen. En er zijn jongeren die bij DUO hebben geleend om bij te dragen in het huishouden. Om daarmee de huur te betalen, om boodschappen te doen of om kleren te kopen bijvoorbeeld. jongeren hebben al wel 10.000 euro gekregen... maar zij denkt dat de schulden vaak veel hoger zijn. Of dat klopt, dat gaan ze dus uitzoeken. De huizenprijzen stijgen nog harder dan verwacht. Economen van ABN zeggen tegen nu.nl dat zij dit jaar uitkomen op een plus van 8,7 procent. Een paar maanden geleden gingen ze nog uit van maar 8 procent. Volgens de onderzoekers kunnen kopers meer uitgeven omdat ze meer verdienen. En een bijzondere verhuizing in het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar wordt vandaag gezult met hele kleine verhuisdoosjes. Twee oude poppenhuizen krijgen namelijk een nieuwe plek. En dat is nog best een klus. Dat poppenhuis dat is eh, bijna 350 jaar oud. En die porseleinkast die is gevuld ehm, deels met echt Japans en Chinees porselein uit die tijd. En ehm, dat is ontzettend kwetsbaar. Volgens haar blijft alles heel. Ze doen het zo voorzichtig dat de miniatuurverhuizing langer duurt dan een echte. En het weer nog eerst weer wat mist, al stelt dat dit keer niet zoveel voor. Daarna een prima herfstdag met veel ruimte voor de zon bij maximaal 16 tot 18 graden. Nou, geniet er maar van. Vanaf morgen meer regen en een stuk frisser. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden onderweg.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 is onderschept door Israël. Dat zegt de organisatie achter de boot. Zes opvarende Nederlanders zijn aangehouden. Het schip maakte onderdeel uit van een vloot van zo'n 50 boten... die hulpgoederen naar Gaza wil brengen. De cao-lonen blijven stijgen, maar minder hard dan een jaar geleden. Toch spreekt het CBS van een forse toename. Het heeft te maken met het feit dat er nog steeds meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Wereldwijd is bedroefd gereageerd op het overlijden van de Britse biologe en antropologe Jane Goodall. Die bekend werd door haar studie naar het leven van chimpansees.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 Sink in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn.